Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De Haagse imam Fawaz Geneid mag definitief de wijken Transvaal en Schilderswijk niet in. Het gebiedsverbod dat de omstreden imam eerder kreeg opgelegd van het ministerie van Veiligheid en Justitie is terecht afgegeven. De imam was naar de rechter gestapt om het gebiedsverbod aan te vechten, maar hij krijgt dus ongelijk. De imam predikte regelmatig in een islamitische boekhandel in Transvaal. Hij zou daar een intolerante boodschap verkondigen... waarmee hij een gevaar is voor de nationale veiligheid, zegt het ministerie. De energierekening stijgt volgens Vereniging Eigen Huis... de komende jaren harder dan het kabinet zegt. De schatting van het kabinet is volgens de vereniging te rooskleurig. De belasting op gas gaat de komende jaren omhoog, maar volgens het kabinet merken huishoudens daar weinig van, doordat apparaten energiezuiniger worden en huizen beter worden geïsoleerd. De vereniging Eigen Huis noemt dat wensdenken. Zolang oude koelkasten en wasmachines het nog doen, gaan mensen die niet vervangen voor zuiniger modellen. Bovendien stijgt het aantal elektrische apparaten in huis, zegt de vereniging. Het noordwesten van Engeland daar zijn zeker 70 mensen geëvacueerd na overstromingen door de vele regen. De rivier Konder is buiten de oevers getreden. Huizen liepen onder en mensen moesten uit hun auto gered worden. Treinverkeer ligt deels plat en sommige wegen zijn afgesloten. De Britse meteorologische dienst waarschuwt voor mogelijk meer overstromingen. Er wordt nog meer neerslag verwacht. De Griekse kustwacht heeft 41 migranten gered. Hun schip was voor de kust van de Peloponnesus in problemen gekomen en had om hulp gevraagd. Hun nationaliteit is niet bekend. In die regio en in de buurt van het eiland Kreta worden steeds vaker boten met migranten ontdekt. Sinds de Balkanroute gesloten is, proberen mensensmokkelaars via die gevaarlijke weg vluchtelingen naar Italië te smokkelen. Het weer nog af en toe schijnt de zon. Hier en daar kan ook een spatje regen vallen. In de middag toenemen de kans op buien vanuit het westen.